Twee uur. Door Alwegens met het NOS-journaal. Burgemeester Remkes van Den Haag verbiedt opnieuw een demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin... die voor zondag gepland staat. Vorig weekend werd een demonstratie tegen de coronamaatregelen ook verboden. Toen er toch honderden mensen op afkwamen... gaf burgemeester Remkes alsnog toestemming voor een kort protest. Dat leidde tot schermutselingen waarbij zo'n 400 mensen werden aangehouden. De demonstratie voor zondag is verboden om dezelfde reden als vorige week, zegt Remkes. Het risico is volgens hem groot dat het te druk wordt en weer uit de hand loopt. Het ministerie van Volksgezondheid is niet te spreken over de bewering van reisorganisatie Corendon over het testen van reizigers. Corendon hervat over twee weken de vakantievluchten naar Turkije, ook al worden niet noodzakelijke reizen naar dat land afgeraden. Volgens de reisorganisatie kunnen vakantiegangers bij thuiskomst een coronatest doen. En als die negatief is, hoeven ze niet in quarantaine. Het ministerie noemt dat onverantwoord. Als iemand bij terugkomst negatief test, betekent het nog niet dat iemand het virus niet heeft. Een Britse tiener van 18 die vorig jaar een jongetje van 6 jaar van het panoramaterras van het Tate Modern in Londen heeft gegooid, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Het jongetje raakte zwaar gewond en zit nog altijd in een rolstoel. De tiener zei in de rechtbank dat hij het Franse jongetje van het dak had geduwd... omdat hij graag op het televisienieuws wilde komen. Volgens de rechter bewijst zijn daad dat de jongen een groot gevaar is voor de samenleving. In de eredivisie worden komend seizoen voorlopig geen wedstrijden gespeeld op zondagavond om 8 uur. Blijkt uit de nieuwe speelkalender van de KNVB. Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 12 september de wedstrijden worden vooral in de weekends gespeeld. De topduels worden zoveel mogelijk in de tweede seizoenshelft gespeeld. De KNVB hoopt dat dan weer volle stadions mogelijk zijn. Het weer zonnig, plaatselijk wat stapelwolken. 29 tot 33 graden is het. Later kan in het zuiden een flinke regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht en morgen overdag is overal een onweersbui mogelijk. Het wordt morgen minder heet, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is vertraging op de A7 Afstadijk richting Friesland door de werkzaamheden. Ruim een half uur tussen Den Oever en Brezandijk.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 Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you started So don't tell me it's too late Hearts are made to bend Baby, please don't let me break it yeah.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 Don't forget you told me that You'll always pick up, pick up when I call. Take a left to go. Cause everywhere I go, you'll be my home. I take a left to go. No matter where I go, you'll be my home.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 Give a little ooh, ooh get it well done. dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's fiesta. Blow out your candles and have a siesta.